Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Donny M. zou TBS met dwangverpleging moeten krijgen. Dat adviseren deskundigen van het Pieterbaancentrum. M. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en ook het doden van Gino van 9. Volgens de deskundigen is een lange en ook een intensieve behandeling noodzakelijk, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Volgens de psycholoog en de psychiater leidt Donny M. de verdachte aan verschillende stoornissen die hij al op zeer jonge leeftijd opliep. Een man met een weinig ontwikkeld gevoelsleven, egocentrisch en roekeloos, met een grote kans op een nieuw gewelddadig seksueel misdrijf, stellen ze. Tijdens de zaak werd Donny M. emotioneel toen hij het had over alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren. De zus van Gino reageerde woest en liep net als gisteren de rechtszaal uit. De familie van Gino komt later vandaag met een slachtofferverklaring. Woon je in Groningen, dan is de kans groot dat je vanochtend in de stank hebt gezeten. Op een industrieterrein daar was een grote brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Er kwam veel rook bij vrij en de brandweer ligt uit hoe dat kan. Wat in de brand stonden waren oude koelkasten, wasmachines, uh, fietsen. Uh, gewoon grof eh, vuil met heel veel kunststoffen erin. En vooral die kunststoffen hebben gezorgd dat er veel rook vanaf kwam. En ja, dat was ook eigenlijk de boosdoener van deze brand. Vanwege de rook kregen mensen in Groningen vanochtend vroeg een NL Mensen de oproep hun ramen en deuren te sluiten. Inmiddels geldt die waarschuwing niet meer. En als je deze week naar de tv-zenders van RTL of Talpa kijkt... dan kan het zomaar zijn dat je andere commercials ziet dan je buren, je vrienden of je familie. Tenminste, als je kijkt via Ziggo. Want bij die aanbieder worden de reclameblokken gepersonaliseerd. En dat gaat best ver, zegt onze verslaggever Nick Wouters. Want Ziggo weet onder meer waar je woont en hoe oud je bent. Ja, en ze weten zelfs ook je inkomen. Of in ieder geval, ze kunnen dat enigszins inschatten. Want ze hebben je adres. Ze kunnen zo de WOZ-waarde van je huis opzoeken. En eh, woon jij nou in een villa, dan... Eh, eh, denken ze, nou die kan best wel wat eh, luxe producten eh, gaan afnemen. Dus daar gaan we allerlei sieraadreclames of juwelenreclames uitzenden. Het gaat om een proef en als je er niet op zit te wachten dat ze die gegevens van je gebruiken, dan kun je het wel uitzetten. Maar dan krijg je dus wel weer reclames voor trapliften en incontinentieluiers, terwijl je die misschien helemaal niet nodig hebt. Het weer dan nog de rest van de middag droog met tussendoor kans op sluierbewolking, maar ook behoorlijk wat zon. Het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eh, door een ongeluk rijdt het langzaam op de A27 Almere-Utrecht.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 Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. what you want. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I am the morning, you are the light You make the morning touch a beautiful in the sky.